Case Groot met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de Russische vrouw... die wordt verdacht van spionage, wordt vastgezet. Het OM wil hiermee voorkomen dat ze het land ontvlucht... voordat de rechtszaak tegen haar is afgerond. Maria Butina werd een dag voor de ontmoeting tussen Trump en Poetin... in de VS opgepakt. Ze zou onder meer contact hebben gehad met de Russische inlichtingendiensten. Minister Blok heeft spijt van zijn uitspraken over migratie waarover vandaag ophef ontstond. Ik ben te ver gegaan, ik heb mijn woorden niet goed gekozen en dat betreur ik, zegt hij nu. Blok zei vorige week op een besloten bijeenkomst onder meer dat hij geen land kent waarin mensen van verschillende etniciteiten vreedzaam samenleven. Volgens de minister was dat vooral om te prikkelen. Zijn eigen partij, de VVD en ook coalitiegenoot D66 namen meteen afstand van de uitspraken. Ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisten opheldering van de minister. 42 leerlingen van VMBO Maastricht hebben vandaag te horen gekregen dat ze alsnog definitief geslaagd zijn. Ze konden vanmiddag hun diploma ophalen. De eindexamens van 354 leerlingen van de school werden vorige maand ongeldig verklaard, omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. De school heeft nu per leerling op een rij gezet welke toetsen ze nog moesten doen. Daarbij is dus nu van 42 leerlingen vastgesteld dat ze alles hebben gehaald. Het is nog niet te laat om de brexit te redden, dat zei de afgetreden minister Boris Johnson vandaag in zijn afscheidsspeech in het Britse parlement. Johnson stapte vorige week op als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij het niet eens is met de in zijn ogen milde brexit-strategie van premier May. Dat is een compromis tussen de voorstanders van een harde brexit en die van een zachte brexit.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 standing in the light Bowery and 106.9 ZFN I'm on top of the world. Hey.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 helemaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht.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 lasted too long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 是。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 helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, But when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go?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

ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.